Carmen Verheul met het NOS Journaal. Op de kermis in Tilburg is een man overleden nadat hij van het spookhuis was gevallen. Kermisbezoekers hoorden rond drie uur een klap en vonden achter de attractie het lichaam van de man. Het is niet duidelijk wat de man op het spookhuis deed. De attractie was al sinds één uur vannacht gesloten. BP is in de Golf van Mexico begonnen met het evacueren van schepen die helpen bij de bestrijding van de olieramp. Aanleiding is de tropische storm Bonnie die in de richting van de beschadigde boorput trekt. Waarschijnlijk komt de storm daar zaterdag aan. De werkzaamheden aan de boorput waren al stilgelegd vanwege het naderende noodweer. En nu is besloten om ook de schepen daar weg te halen. Het werk zal daardoor waarschijnlijk twee weken vertraging oplopen. BP laat een nieuwe kap over het lek zitten, maar het oliebedrijf kan vanwege de evacuatie niet meer controleren of alles goed blijft gaan. Bij een recyclingbedrijf in Helmond staat een berg hout van 40 bij 80 meter in brand. De brandweer laat de stapel van 10 meter hoog gecontroleerd uitbranden. Omliggende panden en andere bergen recyclingmateriaal worden nat gehouden. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met naplussen. Ruim 36.000 deelnemers aan de Vierdaagse zijn vannacht om 4 uur op weg gegaan voor hun laatste etappe. Gisteren vielen 843 wandelaars uit. Dat waren iets minder dan vorig jaar op de derde dag. De wandelaars lopen vandaag van eh, naar Kuik en daarna weer terug naar Nijmegen... waar ze op de Via Gladiola feestelijk worden ingehaald. De intocht van de Vierdaagse leidt ieder jaar tot drukke wegen rond Nijmegen. Vooral op de snelweg A50 wordt file verwacht. Het weer in de ochtend eerst nog vrij zonnig, maar al snel ontstaan er buien met kans op onweer.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 That's what the man said. So won't you listen to what 'Cause it is, we can laugh. usually getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. the sea. You know how I feel, river running free.